Voor de snelle trein moet een toeslag van minimaal 8 euro worden betaald. In theorie wordt dan tussen Amsterdam en Rotterdam 20 minuten tijdwinst geboekt, maar dat valt nog wel eens tegen. 1 op de 5 treinen is vertraagd. NS High Speed, dat de Vira-treinen laat rijden, leed vorig jaar een verlies van 100 miljoen euro. Door de visserij te subsidiëren draagt de Europese Unie bij aan overbevissing. Dat zegt de Pew Environment Group, een Amerikaanse milieuorganisatie. De sector krijgt ruim 50 miljoen euro subsidie per jaar bedoeld om de visstand op peil te houden en de concurrentiepositie te versterken. De afgelopen tien jaar probeerde de EU vissers over te halen om het aantal schepen terug te brengen, maar volgens de milieuorganisatie gebruiken de vissers het geld juist om modernere schepen te kopen. De Europese Commissie zegt dat de subsidies voor vernieuwing van de vloot al in 2004 zijn afgeschaft. In de Russische deelrepubliek Dagestan zijn bij een dubbele bomaanslag zeker negen mensen om het leven gekomen. De bommen explodeerden in een stad aan de voet van de Caucasus, niet ver van Tsjetsjenië. De aanslagen in Dagestan komen twee dagen na die op de metro in Moskou, waarbij 39 doden vielen. De Russische autoriteiten vermoeden dat extremisten uit de Caucasus achter de aanslagen in de hoofdstad zitten. De Rotterdamse politie heeft 50 tips binnengekregen over de moord op twee vrouwen in Londen en Rotterdam. Nu wordt uitgezocht of er bruikbare tips bij zitten. Een Brits Nederlands team onderzoekt de moorden uit 1990 en 2001. Gisteravond besteedde Opsporing er aandacht aan. Maandagavond deed het programma Crime Watch dat in Groot-Brittannië. De politie denkt dat de moorden het werk zijn van één dader. Het weer bewolkt en vanmiddag flinke buien met hagel, onweer en windstoten.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 I know you better than. side. What do you say when it's all over? What do you do when it's all gone? What do you do when you get lost inside your soul? Where do we go when love's gone?